een Klomp met het NOS-journaal. Drie oud-reis vorig jaar de personeelschef belaagde... hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen van drie tot vier maanden. Bij het protest tegen een reorganisatie trokken ze de kleren uit van de Air France topman... die daarna halfnaakt over een hek klom om te vluchten voor de boze medewerkers. In totaal stonden 15 mensen terecht voor geweld. Twee van hen werden vrijgesproken. De rest kreeg een boete van 500 euro voor het beschadigen van een toegangspoort. Alle straffen vallen lager uit dan de eis van het Franse OM. De afgelopen koude nachten was het extra druk in de opvangcentra van het leger des Heils. Er sliepen 300 extra daklozen in de centra. De meeste daklozen kwamen naar opvangcentra in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Vrijdag besloten de GGD's in de vier grote steden al dat de winteropvang in verband met de kou eerder zou opengaan. De onroerende zaakbelasting stijgt volgend jaar gemiddeld met 1,3 procent. Dat zegt vereniging Eigen Huis na een steekproef. Het OZB-tarief mocht dit jaar maximaal met 2 procent stijgen. Toch zijn er uitschieters, zo verhogen Ommen en het Groningse Haren de tarieven met 12 en 11 procent. In Rijswijk en Mierlo dalen de tarieven met 7 procent. In Rotterdam zijn vanochtend de plannen voor het nieuwe stadion van Feyenoord gepresenteerd. De nieuwe Kuip is overdekt en er is plek voor 63.000 toeschouwers, ruim 10.000 meer dan nu. Het nieuwe stadion moet naast de Maas worden gebouwd en zweeft er voor een deel boven. De gemeente moet de plannen nog wel goedkeuren. Als dat gebeurt en de bouw verloopt volgens plan... kan de eerste wedstrijd over zes jaar gespeeld worden in 2022. Het weer, vanuit het noorden meer bewolking met wat motregen. In het zuiden schijnt de zon nog veel en blijft het koud. Het wordt 3 graden in Limburg en 9 in het noorden. Morgen en vrijdag overal bewolkt met af en toe regen bij een graad of 9.